uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een jury in Boston heeft Djokhar Tsarnaev schuldig bevonden... aan de aanslag op de marathon van Boston twee jaar geleden. Zijn straf wordt op een later moment vastgesteld. Tsarnaev, die van Tsjetsjeense afkomst is, kan de doodstraf krijgen. Bij de dubbele bomaanslag kwamen drie mensen om het leven... en meer dan 250 mensen raakten gewond. De regering van Kenia bevriest de tegoeden van tientallen mensen en organisaties die ervan worden verdacht dat ze moslim-extremisten steunen. De minister van Financiën heeft een lijst van 85 bedrijven en mensen opgesteld die geld zouden doorsluizen naar terreurgroepen als Al-Shabaab. Die Somalische groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de universiteit in Garissa. Daarbij kwamen 148 mensen om het leven. Na zware gevechten heeft IS bijna het hele Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk in Syrië veroverd. Volgens de VN is de situatie er erger dan onmenselijk. Bewoners kunnen geen kant op en zijn verstoken van hulp. Met de verovering van Jarmouk is IS nu dichter dan ooit bij de Syrische hoofdstad Damascus. Volgens het Franse persbureau AFP overweegt het Syrische leger een zware militaire operatie om IS uit het kamp te verdrijven. De Amerikaanse agent die een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten in South Carolina wordt ontslagen. Dat heeft de burgemeester van North Charleston gezegd, de plaats waar de schietpartij was. Eerder vandaag werd bekend dat de agent is aangeklaagd voor moord. Hij schoot de wegrennende man acht keer in zijn rug, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. FC Groningen heeft voor de tweede keer in de historie de finale van de KNVB-beker gehaald. De verliezend finalist van 1989 was in de halve finale thuis te sterk met 3-0 voor Excelsior. Op zondag 3 mei is Pek in de Rotterdamse Kuip de tegenstander van Groningen. Zwollenaren schakelde gisteren FC Twente uit. Het weer, er kan wat mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Morgen in het noorden en het noordoosten misschien wat regen.